Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. Verwinning opgeëist door de gematigd islamistische Ennada-partij. Voorlopige uitslagen zou blijken dat de partij minstens 30% van de stemmen heeft gehaald en daarmee de grootste is geworden. Partijfunctionaren hebben al gezegd dat ze een coalitieregering willen vormen met seculiere partijen. Het waren zondag de eerste verkiezingen sinds de val van president Ben Ali, die gold als veel onderdrukker van het islamisme. Tunesiërs stemden voor een constitutionele raad die onder meer een nieuwe grondwet moet opstellen. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen. Amnesty International beschuldigt Syrische ziekenhuizen ervan dat ze patiënten slecht behandelen en soms zelfs martelen. Het gaat om ziekenhuizen in het hele land die door de staat bestuurd worden. Amnesty baseert zich op verslagen van ooggetuigen. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden patiënten aangevallen door het personeel en personeel dat wel probeert te helpen zou worden gearresteerd. Amnesty zegt dat er gewonden zijn die daarom afzien van een behandeling. Syrische ziekenhuizen ontvangen de laatste maanden veel mensen die gewond zijn geraakt bij demonstraties tegen president Assad. Volgens de VN zijn bij de betogingen zeker 3000 mensen om het leven gekomen. Hackers hebben ingebroken in computers van Japanse parlementariërs, melden Japanse media. Hackers zouden een maand lang e-mails van de politici hebben kunnen lezen. Aanvallers waren naar verluid op zoek naar informatie over het buitenlandbeleid en het defensiebeleid van Japan. Wie de hack heeft uitgevoerd is niet duidelijk, al wordt gemeld dat de gehackte computers contact zouden hebben gemaakt met computers in China. Gisteren melden Japanse media ook al een aanval op een computer van een Japans defensiebedrijf. Er zou informatie zijn gestolen over gevechtsvliegtuigen en helikopters. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking, minima tussen 4 en 10 graden. Komende dag zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten regen die over het hele land trekt.